Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen nacht zijn zeker 12 agenten gewond geraakt bij verschillende incidenten in Den Haag. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Op meerdere plekken is met vuurwerk naar hulpverleners gegooid. De ME en politie moesten daar ingrijpen om alles onder controle te houden. De politie spreekt inmiddels van een traditie. Elke jaarwisseling is het raak en daar zijn ze kwaad over. Collega's die, eh, die hun werk eh, doen die er zijn eh, voor de veiligheid, dat die eh, op deze manier eh, belaagd worden. En dat dat echt moet veranderen. En dat dat iets is waar we ook als samenleving over moeten gaan nadenken. Hoe we in de komende tijd ja, toch die traditie kunnen bijstellen. In twaalf gemeentes mocht je geen knallers aanraken met je afsteeklont. Maar er werd vaak niet naar geluisterd. De burgemeesters van Amsterdam en Nijmegen willen een landelijk vuurwerkverbod. Meer dan 50.000 mensen begonnen 2023 fris met hun pootjes in het water. Bij de nieuwjaarsduik in Scheveningen trokken duizenden zwemmers een sprintje richting zee. Temperatuur van het water 7 graden. Het is overwhelming. Ja, het is gewoon prachtig. Hoe komt daar de zee uit? Jeetje. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Heerlijk weer. Was het een echte duik of was het een halve duik? Een echte duik, ja. ja, ja. ja ik, nou, ik ben wel nat. Ongelooflijk. En was lekker? Oké man, ik heb ook natte poten. Heb je ook eh, de zee ingedoken? Nee. Ga je dat nog even doen zo? Nee. Waarom niet? Ja, dat is koud, ja. <laughs> Op 142 plekken in het land kon je al duikend het nieuwe jaar in. En in Rotterdam een nieuw, fris begin. Wel in badpak, maar dan met schaatsen de baan op. En vanaf vandaag verandert er weer een hoop. Op 1 januari gaan er altijd nieuwe wetten en afspraken in. Prijsplafond. Prijsplafond. Het prijsplafond. Er komt een prijsplafond. Ja, je hebt er vast al veel over gehoord. Het prijsplafond voor gas en elektriciteit gaat in. De overheid betaalt dan de grootste klap van je hoge energieprijzen. En... Je gaat meer betalen voor je treinkaartje. In de tweede klas gaat de prijs met 5,5% omhoog. In de eerste klas nog iets meer. En van het OV naar de weg. Snorfietsers moeten vanaf nu een helm op. Het voelt niet vrij. Dat, dat is denk ik het grootste probleem. Het is een stukje van je vrijheid.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 Then how the reindeer loved him. Loved him. And they shouted out with glee. Whoopee! Rudolph the red-nosed reindeer. reindeer. You'll go down in history.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 可恨。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 ik los.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 your breath As you gently whisper in my ear If you believe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 close to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 klein. fijne dagen en een volgende.